Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is een stapje dichter bij het WK voetbal. Nederland elftal moest gisteravond winnen van Turkije... om nog kans te maken op een ticket voor het WK volgend jaar in Qatar. En je kan wel zeggen dat dat is gelukt. De eerste twee doelpunten zaten er al na een kwartier in. Dumfries wordt weggestuurd, dan krijgt Berghuis hem terug. Kan hij hem misschien ergens neerlegt. Klaassen, Klaassen, Klaassen! En hij gaat erin! Het is 1-0! Binnen één minuut. Die van Berglijn, Berghuis, nu dan, nu dan 2-0. Ja, ja, het is 2-0 Memphis. Uiteindelijk werd het 6-1. Een Bondscoach Van Gaal is hartstikke trots. We hebben de totale pressing gespeeld. Dat hebben we ook tegen Montenegro gedaan. En die jongens hebben dat eigenlijk 90 minuten volgehouden. Ja, dat is niet normaal. De Tweede Kamer wil de nieuwe informateur laten onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen. Bijvoorbeeld met VVD, CDA en D66 of twee van die partijen. Want veel meer opties voor het formeren van een nieuw kabinet zijn er niet meer. En ook hiermee krijgt de nieuwe informateur het lastig. De sfeer tussen de VVD en D66 is om te snijden... nadat Sigrid Kaag eergisteren in een lezing had uitgehaald naar Mark Rutte. Op vakantie naar een ver land kan straks misschien weer wat makkelijker. Landen buiten Europa staan nu nog bijna allemaal op oranje of rood... maar het ministerie gaat bekijken of die reisadviezen nog wel actueel zijn, schrijft de Telegraaf. Volgens het ministerie gaat het virus niet weg, maar kun je de wereld niet op slot houden. De Formule 1-coureurs zullen hun bezoekje aan Zandvoort afgelopen weekend niet snel vergeten. Als aandenken hebben ze beschilderde klompen gekregen. Kussenaar Dave uit Maasluis maakte voor iedere coureur een eigen exemplaar. Ricciardo die heette Honey Badger. dat heb ik in zijn ja, in klomp verwerkt natuurlijk. Ik ah, heb... Hij zegt ook altijd all good always. Heb ik dat logo zeg maar, heb ik ook op zijn klomp gemaakt. Bij eh, Lewis Hamilton weet ik dat hij eh, heel erg, tenminste heel erg vaak paars draagt. En ook, ja, volgens mij is dat een van zijn lievelingskleuren. Dus ik heb bij hem heel veel met paars gewerkt. Ook Max Verstappen kreeg zijn eigen houten stappers. Ik heb hem geprobeerd natuurlijk een beetje oranje erin te verwerken. Ik heb zijn, eh, ja, hij heeft zo'n leeuw op zijn helm, die heb ik dan daarop gezet. Dus ja, dat is ook wel echt heel tof. Heeft mocht de meeste klompen dit weekend persoonlijk aan de coureurs geven. Het weer zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 24 tot 28 graden. Morgen nog steeds warm, maar wel iets minder mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een auto in brand bij Oude Kerk aan de Amstel. Dat zorgt voor 2 kilometer file en 10 minuten vertraging, want er zijn daar drie rijstroken dicht.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 Dat staat in een brief die minister Schouten van Landbouw vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De koning sluit het natuurgebied nu nog elk najaar af, vermoedelijk om te jagen. Bij een brand in een Indonesische gevangenis zijn tientallen doden gevallen. Het vuur ontstond s'nachts in de gevangenis op het eiland Java. Waardoor is onduidelijk. Zeker 40 gevangenen zouden zijn omgekomen. In de WK-kwalificatie heeft het Nederlands elftal met 6-1 gewonnen van Turkije. Mede door drie doelpunten van Memphis Depay. Oranje gaat nu op doelsaldo aankopen in groep G.